Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Door de vrees dat de schulden op de Amsterdamse beurs meer dan 7%. ING heeft grote belangen in Italië. De bank heeft onder meer 7,5 miljard euro aan Italiaanse staatsobligaties. Naar verluid praten de Europese ministers van Financiën vandaag niet alleen over Griekenland, maar ook over Italië. De Italiaanse economie draait goed en Italië heeft geen hoog begrotingstekort, maar wel een hoge staatsschuld. Bij een noodlanding van een vliegtuig op een rivier in Siberië zijn zeker zes doden gevallen. Ruim 30 andere inzittenden raakten gewond. Een van de motoren van de Antonov vloog tijdens de vlucht in brand. De piloot zag een noodlanding op de rivier de Op als de enige uitweg. Daarbij raakte het toestel zwaar beschadigd en brak de staart af. Het gaat om een Antonov 24 uit het Sovjet-tijdperk. Een veroordeelde verkrachter is niet teruggekeerd van verlof. De man kreeg in 2007 zes jaar cel voor het verkrachten van een vrouw uit Eindhoven. Hij mocht af en toe met verlof omdat zijn straf er bijna op zat. De Eindhovense burgemeester Van Gijzel heeft een boze brief gestuurd aan minister Opstelten. Personeel van een visverwerkingsbedrijf in Volendam heeft tussen een lading mosselen 200 kilo cocaïne gevonden. De container waar de mosselen in zaten kwam uit Zuid-Amerika. De pakketten met drugs waren door de douane niet opgemerkt. De cocaïne is door de politie in beslag genomen en vernietigd. De Franse justitie is een vooronderzoek begonnen naar de aanrijding in de Tour... waarbij Johnny Hogerland en Juan Antonio Fletcher gewond raakten. Een auto van de Franse televisie reed de renners gisteren van de weg. Hogerland vloog in het prikkeldraad. Hij reed de etappe uit met diepe snijwonden. De toerdirectie heeft zowel de auto als de bestuurder uit de Ronde van Frankrijk gezet. Het weer, vanavond opklaringen, morgen eerst zonnig, maar smiddags toenemende bewolking. Het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Soka van de ANWB. Files in de Randstad staan onder meer op de A1 richting Amsterdam. 2 kilometer voor knooppunt Hoevelaken. Verderop 2 kilometer voor knooppunt Watergasmeer. A4 richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude 5. En op de A9 richting Alkmaar bij Akersloot 3. En voor knooppunt Kooimeer 3 kilometer. Op de ring Amsterdam de A10 tussen Oostdorp en knooppunt Koenplein 5. En tussen knooppunt de en Duivendrecht 7 kilometer. A13 richting Rotterdam voor het klopend Kleinpolderplein 3 kilometer. En op de A15 richting Rotterdam, daar staat bij Sliedrecht West 2 kilometer.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 Zo heet de cd die hij toen heeft opgenomen hier in Nederland. En We Come Alive is een van de nummers eh, die daarop staat door hem eh, zelf geschreven. En dit is ook zo'n prachtig nummer van diezelfde cd. Under the Influence. Maybe you've taken on a different name. Tired of playing everybody else's game Maybe you're living in a jealous town Oh, so tired of rumors going round What we do under the influence of love Maybe you'll try out a new set of clothes Begin to like the things that you hated the most There ain't no rule, there ain't no circumstance Save you, baby, now when you're in a trance. What we do under the influence of love. Yeah. Hush now, baby, don't cry. To make it right, we have someone En ook dit nummer is door hem zelf eh, geschreven. En Tessa Niles, Katie Kissoon, hey, die kennen we nog hè. En Carol Kenyon, zij hadden de backing vocals in Under the Influence of Love. Had ik al gezegd, welkom bij deze uitzending van Muziek hier Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Ik dacht het niet hè. Nou, bij deze dan. Brian Adams, Tonight We Have. We'll save ourselves a bottle Tuesday Let it go straight to our heads And we'll eat from good china And make love on linen sheets Just like there's no tomorrow We'll surrender nummer van Brian Adams. Tonight we have the stars. Dat was uh, redelijk nieuw. kan me niet ontgaan dat eh, het hoesje een beetje een eh, aanklacht is. Pele, zo heet deze formatie, en The Sports of Kings, zo heet de cd. En op die eh, cd, op het hoesje, daar staat een foto van een afgeschoten hert en een gans. Met een geweer erbij, een jachthoorn erbij, eh, een groot eh, mes erbij. Echt zo'n beetje zo van, ja, dat is nou de sport van de koningen. Beesten afschieten, maar dat kunnen wij dus ook. Dat is een beetje wat eh, Pele wil zeggen met deze cd. Althans, met de foto op die cd. De formatie Clouseau. En zij hebben heimwee. <laughs> Misschien wel naar Nederland. Op mijn rug in het zand lig ik uren te staren naar een ster in de nacht in de koude woestijn Dit heb ik hier nog nooit ervaren Maar ik voel zo'n drang om bij je te zijn Dat opgaan in het avontuur Die stalen kist die ik bestuur Het is overweldigend en stoer maar opeens ligt er hij weer op de loer is een sprong in het duister Elke stap die ik zet is geïmproviseerd Ik heb naar niemand ooit geluisterd En ben altijd wel ergens een zwerver geweest Maar Ik zal liever bij je zijn, veel liever bij je zijn vijf dames die luisteren naar de naam The Sisters of Glory. Thelma Houston, Cece Aniston, Phoebe Snow, Louis Walden en Albertina Walker. Good News in Hard Times, zo heet deze cd. En het klinkt allemaal een beetje gospelachtig. Rough Side of the Mountain. Oh Lord, I'm through this barren land. But as I go from day to day, I can hear my Savior say, Trust me, child, I'll hold your hand. I'm coming up. Yes, I am. On the rough side. On the rough side. Oh, Sisters of Glory. Die bewijzen wel dat uh, ja, gospel music niet echt altijd heel erg flauw hoeft te zijn. Hè? I'm coming up, the Sisters of Glory, good news in hard times. Moet u zich eens voorstellen, u staat in een hele grote zaal. Laten we zeggen, ahoy. Dik donker Er komt een band op het podium en die begint op deze manier. Dan weet ik zeker dat hij gewoon kippenvel krijgt. Zeker als je dan ook eh, fan bent van de formatie Fragment, The Dream of Orchid. Zo heet deze cd. Het eerste nummer van die cd is Back to Basic. eind is een beetje minder, eh, minder spectaculair als het begin van Back to Basic. En dit zijn, noem het maar een beetje, Keltische klanken. The Gift of Love van Cecil. you know Plenty, The Redemption Center, de Big, uh, nee, de Boy Who Spent His Skin. Een heel vreemd liedje eigenlijk, hè? En dit, dit is Sandra. U heeft het misschien al in vele uitvoeringen gehoord, maar dit is toch wel de meest leuke, althans naar mijn mening. Misschien herkent u het al een beetje hoor. Nights in White Satin. Dus ik neem een vlieger mee. In zijn ene hand de vlieger, in de andere een brief. Ik kon hem niet begrijpen, maar toen sprak mijn zoontje lief. say Een brief. Voor mijn moeder. Die hoog, die hoog in de hemel is. En deze brief, die bind ik vast aan mijn vlieg. Tot zij hem ontvangt. Ja, zij, zij die ik mis. Litouwers? Of eh, is het nou net andersom? Is het eh, Litouwers samen met André Hazes? Nou, hij hakt er nogal in wat betreft het stoppen. De Vlieger, een van de bekendste nummers denk ik wel van die eh, André Hazes. Tel Shazar. Falling is a form of flying. How can you just close your eyes in the face of adversity? How can you go on telling yourself lies It seems such perversity I was hoping we'd all reach the stage Where suddenly not anything goes Not so much a point of age But just having some sense I suppose How come you look so good You only know half of what you should If I were you, I would locate the pain or just alleviate How come you look so good? You only know half of what you so here it comes now. That's him, with a purple hat with the stars on it. He's licking his lips. Yeah, there's a conversation on the stairs. It doesn't matter what language they speak. What they say hurts and nobody cares. This kind of thing happens about twice a week. Just when the seams are evenly placed, whispers come down like beads of doubt. Your friend with the answers, he's totally spaced. This must be what your ex was talking about. How come you look so good? You only know half of what you should. as he stands you upon your head and tell you falling is just a form. Yeah, falling is just a form of flying. Have you ever asked him what happens when you fall behind? Don't tell me, I know he says it's all a state of mind, right? How come you look so good? You only know half of what tell is just is just is just a form of Ja, vallen is eh, zelfs een eh, vorm van vliegen, maar ik vind het neerkomen altijd zo vervelend, hè? Nederlandse formatie, Nick en Simon. Het leven van een ander. alles wat ze wil. Egan Simon, een formatie die eh, nogal eh, succesvol is eh, de laatste jaren hier in Nederland. Hè? Blackwater Blues, B.B. King. The skies turn black as night.